Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een grote actie tegen mensensmokkel... heeft de Belgische politie vannacht 21 migranten opgepakt. De meeste komen uit Eritrea en probeerden naar Engeland te gaan. Minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken was ook bij de actie. Volgens hem was die niet gericht tegen de migranten zelf... maar tegen het netwerk van mensensmokkelaars. De politie probeert de mobieltjes van de migranten uit te lezen... zodat ze contactgegevens van de smokkelaars kunnen achterhalen. De huurprijzen zijn dit jaar harder gestegen dan vorig jaar. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Den Haag, zegt het CBS. De huren gingen in juli gemiddeld met 2,3 omhoog. Een jaar geleden was dat nog 1,7 als je kijkt naar de provincies, dan stegen de huren hard in Noord-Holland en Utrecht. In Drenthe stegen de huren het minst. Over een kwartier moet minister Blok van Buitenlandse Zaken zich in de Tweede Kamer verantwoorden over zijn uitspraken over migratie en vluchtelingen. In juli noemde Blok Suriname op een besloten bijeenkomst een failed state. Ook zei hij geen enkel multicultureel land te kennen waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Suriname eiste excuses van Blok en ook in de Kamer is nog altijd veel kritiek. In België zijn per ongeluk 200 beuken gekapt langs een snelweg niet ver onder Brugge. Eigenlijk moest er alleen een rijtje bomen dicht bij de weg sneuvelen vanwege de veiligheid. Maar door een fout in de communicatie tussen een aannemer en de Belgische overheid gingen alle bomen tegen de vlakte. En de gekapte bomen gaan nog deze week door de hakselaar. En de overheid heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vooral in het zuiden en het westen van het land... stevige regen- en onweersbuien met lokaal veel neerslag. In de rest van het land zo goed als droog en af en toe zon.